Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland gaat nauw samenwerken met Frankrijk bij de aanpak van IS-gangers. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken afgesproken met zijn Franse collega tijdens overleg in Londen. Door de samenwerking moeten minder mensen afreizen naar landen als Irak en Syrië om daar mee te gaan doen aan de strijd van islamitische staat. Hoe de samenwerking eruit gaat zien is nog onduidelijk. De internationale coalitie tegen IS heeft inmiddels de helft van alle IS-commandanten uitgeschakeld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry op het overleg in Londen gezegd. De financiële markten hebben sterk gereageerd op het besluit van de Europese Centrale Bank om voor honderden miljarden aan staatsleningen op te kopen. De AEX-index sloot ruim 1,5% hoger en ook de andere belangrijke Europese en Amerikaanse indices sloten in de plus. Het besluit van de ECB had ook grote invloed op de euro. Al tijdens de persconferentie over het opkopen van staatsleningen ging de koers onderuit. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de schietpartij van vorige week in Rotterdam, waarbij twee doden vielen. De verdachte is een Albanees van 26. Hij werd kort na de schietpartij een paar straten verderop gewond gevonden. De politie denkt aan een afrekening in het criminele milieu. Ook de slachtoffers kwamen uit Albanië. De president van Jemen is opgestapt, melden regeringsfunctionarissen. President Hadi wordt al twee dagen in zijn ambtswoning in Sanaa vastgehouden door shiitische Houthi-rebellen. De Houthis hebben al maanden grote delen van Jemen in handen en deze week waren er bloedige gevechten in Sanaa. In Amsterdam zijn de afgelopen vier maanden 33 Kalasnikovs in beslag genomen. Dat is veel meer dan de afgelopen jaren, zei politiecommissaris Albersberg bij de Amsterdamse zender AT5. Volgens hem neemt de hoeveelheid zware wapens toe, terwijl de criminaliteit met vuurwapens juist afneemt. Het weer, vannacht de vorst en plaatselijk een mistbank. Morgen opnieuw bewolkt, met soms wat zon. Het wordt een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. <laughs> Tussen app en vloed. Nog een volledig uur eh, ben ik bij u luisteraars. En eh, we gaan beginnen met het nummer waar ik zojuist het eh, eerste uur van Tussen app en vloed mee, mee stopte. En dat was een nummer van de Moody Blues. Had to Fall in Love. met Head to Fall in Love. Ik ben, eh, nou, zo weer een paar jaar geleden ben ik naar de Heineken Musical Hall geweest... en daar heb ik ze live eh, zien optreden. Geweldig. Eh, Justin Hayward, een man van, ja, mijn leeftijd, zeg maar. Dus al ruim de 65 gepasseerd. En nog steeds een jonge god op het podium. Ja, daar kan ik een <laughs> voorbeeld aan nemen. The Girl Who Slept for Scotland. Oftewel het meisje wat voor Schotland uh, sliep. Die ga ik draaien voor Marius van Buren. Marius, deze is voor jou. Het zijn de Waterboys. I tried to sleep upon my back so I could hold her all night long. As in my arms she slept, alas, but no I couldn't. And when daybreak came and found her at the far side of the bed, I tried to wake her, tried to stir her, but she wouldn't. In her fog she lay like someone dead And even when I tug her head And press and nip and agitate and shake her Or call her name or whisper it against her ear My breath warm There were no words in this universe would wake her The girl who slept for Scotland for Scotland. The girl who slept for Scotland. It took me time to comprehend this state of play extended unto all her working, waking, shaking hours. For when she finally woke deep in the day, still she did sleepwalk like a hollow ghost afloat hours. And though she heard, she didn't see. And though she saw, she didn't hear. Attending only to what seemed precise and kind. For she was settled in her dream. A shopping list of small illusions. Pretty stories that she told her drowsy mind. The girl who slept for Scotland like popping suns around my face. But then drift, decline, collapse, the lights went out. She fell asleep again before my kiss wet face was even dry. I need another haircut, she'd said, talking in her sleep. The sleep moths gathered in the dust bowls of her eyes. She teetered down the road of peace. She and her man from dozy beds at land to junk shop with her sleeping clothes in sacks. And when I'd gone, she teetered down the road again, yawning as she went, and went and brought the bloody damn things back. The girl who slept for Scotland. slept for Scotland slaapt u dadelijk voor, luisteraars? Ook voor Schotland? Nee, toch? U slaapt voor ons eigen koude kikkerlandje, denk ik, hè, voor Nederland. Dit waren de Waterboys en ik draai hem speciaal voor Marius van Buren. En natuurlijk ook voor zijn lieve vriendin Lidwien Alders... die eh, trouwe luisteraars zijn helemaal in het verre Denia, Spanje. En eh, ja, dat is allemaal dankzij internet natuurlijk, want via internet... ZFM tussenliggend live.nl kunt u gewoon lekker meeluisteren... waar ook ter wereld u zich bevindt. Eh, voor mijn hoffotograaf, die naast het feit dat hij hele mooie foto's maakt... ook nog eens een hele mooie sociale functie bekleedt overdag... Eh, ga ik een eh, mooi nummer draaien van Marco Prins. Beste hoffotograaf, deze is voor jou. Close to you. didn't change my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling. For you I would truly sing crazy, babe. I would do just anything just to get close to you. The other night you made me dance, but now I act insane. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny Cause I'm nowhere near like you You made of me a villain Oh, but maybe that's more true And I'm searching For my pride again As I'm hunting For your eyes again But you're nowhere to be found tonight Still I wait in every morning light So until that day is mine So is it me the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they guide you through the night is your vision to be safe and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. till that day is mine. And then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me. When you pass me in the aisle, I still hold a thousand doors for you. Just to talk to you so I could get close to you And why won't you see me through Knowing I would never leave Knowing I would never leave So until that day is mine Ja, hij eindigde als eh, beste singer-songwriter van Nederland. En uh, dat was natuurlijk Michael Prince met Close to You. Douwe Bob heeft samen met eh, Anouk ook een mooie single gemaakt. En uh, is ook een ballad, dus die past ook prima in het programma. En die ga ik voor u draaien.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 Kent u hem nog, meneer Fernando? close enough Deu Beatles. En als u eh, meer wilt genieten van Beatles-luisteraars... ik heb het al in het eerste uur ook gezegd... Eh, aankomende zaterdag 24 januari... vanaf eh, een uur of half negen zijn we s'avonds in de Haltestraat... bij Laurel en Hardy met de Beatle-formatie... After Beatles, Ruud Jansen, toetsen en gitaar... En vocalen natuurlijk. Charles op drums, dat ben ik dus. Kees van der Laarsen was gitaar. En ook de vocalen. En dat geldt ook voor Paul Bakker, die dan ook tevens gitaar speelt. We gaan eh, de meeste eh, albums, daar gaan we nummers van spelen. Dus er komt van alles voorbij. Voor ieder wat wils. Oude Beatles, maar ook eh, Beatles van het laatste uur. Zoals nummers natuurlijk van het prachtige album Abbey Road. u hoorde net Martha Madier en dat komt van de White Album. Ik ga een nummer draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne. Die luistert en trouw rond de klok van half twaalf afstemt op... ZFM Zandvoort. En dan krijg ze altijd een verzoekje van maar Dit keer is dat Vets Domino. Blueberry Hill. I found my thrill bijgestaan door de Miami Sound Machine met eh, Anything For You. Ik zou alles voor je willen doen. Nou, prachtig. Luisteraars, eh, eventjes eh, tijd voor mijn zoon Sven... die ook een heel mooi nummer heeft opgenomen.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 Duif was dat. niet eh, die op onder de naam Sven Davis. En eh, dit was Calling for Peace. Een liedje wat hij zelf heeft geschreven. Ik zei het net al, samen met Michael Garvin. En Jan-Peter Bas niet te vergeten. Die uh, deel uitmaakt van de begeleidingsgroep van T. Lau. en ook nog op tour is met Akna en de Munnik op dit moment. Uitstekende toetsenist. En ook medeverantwoordelijk voor dit liedje. Wat is geschreven eigenlijk voor Masterpiece. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met het leed van kinderen overal ter wereld... die lijden onder het verschrikkelijke eh, oorlogsgeweld. En daar is dat allemaal voor, eh, voor samengesteld, zeg maar. Eh, Love's just a broken heart, oftewel liefde veroorzaakt alleen maar gebroken harten. Nou, althans dat beweert Silla Black. They told me love was not Than I would see. But I believed when my love came, my dreams would all come true. But I know better now, now that we're worlds apart. Now, as the teardrops start, love's just a broken heart. the teardrops start. Love's just a broken heart. Just one more broken heart. Het is donderdagavond bij ZFM Zandvoort tussen 10 en 12 uur. Tussen app en vloed. Charles Duif. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies. But for me, for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine with your hand resting in mine. Cilla Black. wat had ze er een enorme hit mee. You're My World. Later ook natuurlijk opgenomen door de Guys and Dolls. Met uh, meneer Grant en zijn eh, vrouw daarin. Eh, Grant en Forsyth, daar heb ik het dan over. die deel uitmaakte ooit van The Guys and Dolls. En die op dit prachtige nummer You're My World op een, een platen en later ook op een cd hebben gezet. Wat ga ik voor u draaien, luisteraars? U luistert naar ZFM Zandvoort. Nou, dat wist u al lang, hè, dat u daarna luistert. En eh, ik ga een, nummer draaien van een uh, groener in eh, Nederland... die nog niet zo bekend is. Maar ik hoop dat hij dat gaat worden, want hij verdient het. En dit is een mooi nummer van hem. That's what friends are for. Nee, ik ga een andere draaien van hem. Will You Still Love Me Tomorrow? Die is ook heel mooi. Brian's Olander, onthoud die naam, zo heet hij. that you're completely. You give your love so sweetly. Tonight, the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure or just a moment? Brian's Olander was dat met eh, Will You Still Love Me Tomorrow. De groep Brad met liedzanger David Gates maakte het prachtige nummer Lost Without Your Love. Rob de Nijs heeft daar een Nederlands eh, Nederlandstalige tekst eh, van bezongen, zeg maar.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 Ja, grote klasse. Rob de Nijs met eh, Alleen is maar alleen Lost Without Your Love. De originele versie van Brad, eh, liedzanger David Gates. En eh, nou, waarom zou ik u daar niet even van laten genieten? is Aubrey. Prachtig nummer, luister maar. And Aubrey was her name And not so very ordinary girl or name But who's to blame? just the same. gekomen aan het programma Tussen App en Vloed op de donderdagavond weer. Eh, volgende week donderdag ben ik er natuurlijk weer tussen 10 en 12 uur met weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed.